Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook... zijn volgens Palestijnse media tientallen doden en gewonden gevallen. Het gebeurde bij de stad Gan Yunis. Bij de aanval zouden tenten met vluchtelingen zijn getroffen. De berichten zijn niet onafhankelijk te bevestigen. De Israëlische legerradio meldt dat de aanval was gericht op een militaire chef van Hamas. Of hij is geraakt is niet bekend. Een Nederlands-Palestijnse fotograaf staat naar eigen zeggen onterecht op een Amerikaanse terroristenlijst. Zakir Kader vertelt bij de Volkskrant en Follow the Money dat hij nooit verdachte is geweest en onschuldig is. Op de lijst staan nog tientallen andere Nederlanders. Kader is de eerste die onder zijn eigen naam naar buiten treedt. En de vermelding veroorzaakt veel problemen als je op reis gaat. Zo heeft hij te maken met ondervragingen, inreisverboden en zelfs opsluiting. Schrijfster Tonke Dracht is overleden, meldt haar uitgeverij. Dracht schreef in de jaren 60 en 70 bekende kinderboeken... zoals De Brief voor de Koning en De Zevensprong. Veel van haar werk werd verfilmd... en De Brief voor de Koning werd in 34 talen vertaald. Tonke Dracht kreeg vele prijzen... en werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze overleed gisteren in Den Haag. Ze was 93 jaar oud. Het festival Bospop in Weert sluit vandaag alle parkeerterreinen. Door de regen van gisteren is het terrein te nat en onbegaanbaar. De organisatie roept mensen op om met het openbaar vervoer te komen of zich af te laten zetten. Bezoekers die toch met de auto komen kunnen parkeren in Maarhezen, een dorp verderop. Een mammoetdeskundige uit Hoofddorp, die decennia lang fossielen en botten verzamelde... heeft zijn volledige collectie geschonken aan het museum in Hellevoetsluis. Het gaat om tienduizenden voorwerpen. Voormalig Schiphol-douanier Dick Mol is in zijn vrije tijd paleontoloog. Iemand die fossielen bestudeert. In zijn huis verzamelde hij fossielen van dieren uit het Pleistoceen. Dat is de periode van circa 2,6 miljoen jaar geleden tot ongeveer 12.000 jaar geleden. Het weer bewolkt met verspreid over het land buien. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en dan is er ook meer zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen ook regen, zon en wolken en dan wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad.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 Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. the suffering best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.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 I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's and Lane, but when it's bad, it's awful.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 your separate ways Guess that they don't know you cause today, that was yesterday Yesterday is over, it's a different day Sound like broken records playing over, but you promised them Next time you show restraint why they call it window pane.